Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Er wordt aangifte gedaan tegen de agent die op een trekker schoot. Jouke van 16 zat eerder deze week achter het stuur van die trekker... bij een stikstofprotest in de buurt van Heerenveen. Op een gegeven moment werd er bij dat protest geschoten door een agent... en daarbij werd de trekker van Jouke geraakt. Hij zat gisteravond met zijn familie aan tafel bij op 1. Je bent vrij, een opluchting. Maar ja, je bent ook beschoten en dat heeft eh, wel wat gedaan. Het had ja, zo'n stukje geschild en dan was hij eh, door je hoofd gegaan. En dan was je, had, je niet, had ik hier niet gezeten om het eh, na te vertellen. Er loopt nog een onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Volgende week staat er ook een gesprek gepland tussen de familie van Jouke en de agent die schoot. Het is nog altijd onduidelijk hoe het gaat met de Japanse oud-premier Abe. Hij werd vanochtend tijdens een campagnespeech op straat neergeschoten. Je hoort onze correspondent. We zagen filmpjes en video's van hem dat hij achterover viel, bloedend. Hij is zowel in zijn keel en zijn borst geraakt. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De schutter werd meteen opgepakt. Hij had een zelfgemaakt wapen bij zich. Acht mannen die worden verdacht van overvallers bij BN'ers... krijgen zo hun straf te horen. Twee jaar geleden vielen de mannen met wapens en bivakmutsen gewelddadig binnen... bij YouTuber Nicky de Jager en ook voetbalanalist René van der Grijp kreeg met ze te maken. Er ligt een eis van 10 jaar cel. De Euromast in Rotterdam heeft een flinke update gehad. Was ook wel nodig, want zo'n twee jaar geleden zaten mensen ineens zes uur lang vast in de lift van die toren. Door een storing. Nu kan de boel weer draaien en kan je weer naar het hoogste punt om te genieten van de skyline van Rotterdam. En in de lift zit ook nog een verrassing. Nou, het is wel nieuw hè, dit. Ja, cool hè? Wat is allemaal gebeurd? Wat is dit? Ja, dit is gewoon een fantastische, mooie lichtshow. Gemaakt op de muziek van de Rotterdamse DJ Oliver Helders. Daar zie je Colorful Rotterdam. Ja, dat was een enthousiaste wethouder die je hoorde. Want in de lift zit dus voortaan een hele lichtshow. Het weer de dag begint bewolkt en wat fris. Later wel meer zon en dan ook warmer, 18 tot 23 graden. Morgen wordt het minder weer dan vandaag. Dan kan het de hele dag door een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de provinciale weg 516 Oostzaan richting Zaandam. Tussen de aansluiting met de A8 en de aansluiting met de N203.